Mark Hokker met het NOS-journaal. De burg toch aan een derde termijn beginnen. Dinsdag stemde de gemeenteraad tegen de herbenoeming van Arnoud Rodeburg. Maar van de commissaris van de Koning Jaap Smit mag hij blijven. De gemeenteraad werd gisteren ontboden op het provinciehuis om opheldering te geven. Sommige raadsleden hadden spijt van het wegstemmen van de burgemeester. Rodeburg zegt zich nu weer gesterkt te voelen om er weer zes jaar tegenaan te gaan in Midden-Delfland. In Luttelgeest in de Noordoostpolder is de hele avond een noodverordening van kracht geweest vanwege een informatiebijeenkomst over asielopvang. In een gebied van 5 kilometer kon de politie optreden tegen mensen die niet waren uitgenodigd. Ook journalisten waren niet welkom. De burgemeester zei vooraf dat informatieavonden in andere gemeenten mede door de aanwezigheid van de pers uit de hand zijn gelopen. Hij had ook aanwijzingen dat dat in Luttelgeest zou gebeuren. Een manager van de Rijksuniversiteit Groningen is de hoofdverdachte in een corruptiezaak. Hij is samen met zeven andere verdachten opgepakt voor omkoping en het witwassen van geld. De man is manager van een facilitaire afdeling van de universiteit. Hij zou geld hebben aangenomen van installatie- en bouwbedrijven in ruil voor opdrachten. Volgens RTV Noord verdiende hij daar tonnen mee. Bij de failliete schoenenwinkelketen Manfield blijft ruim de helft van de banen behouden. De nieuwe eigenaar, schoenenketen Sasha, neemt zeker 35 van de 60 Manfield winkels over. Er werken nu 600 mensen bij Manfield, daarvan kunnen er waarschijnlijk zo'n 350 blijven. De overname van Manfield door Sasha kwam gisteren al naar buiten, maar de exacte cijfers waren toen nog niet bekend. Het weer bewolkt met in het noorden wat regen.